Dielke Teertstra met het NOS-journaal. Veroordeelde criminelen kunnen vanuit hun cel vrijwel ongehinderd doorgaan met hun criminele activiteiten. Volgens RTL Nieuws blijkt dat uit een onderzoek door onder meer de politie en het Openbaar Ministerie. De onderzoekers volgden 29 gedetineerde topcriminelen. Die bleken zich schuldig te maken aan onder meer mensenhandel, afpersing en liquidaties. In het rapport staat dat politie en justitie onvoldoende in staat zijn om de praktijken tegen te gaan. Gevangenispersoneel knijpt een oogje dicht of werkt zelfs mee. Het ministerie van Justitie erkent het probleem en zegt dat het daarom het onderzoek heeft laten uitvoeren. Vredesbesprekingen over Oekraïne in Minsk hebben niets opgeleverd. De Oekraïense onderhandelaar, oud-president Kuchma, verliet het overleg in de Wit-Russische hoofdstad na vier uur. Volgens Koetsma wilden de vertegenwoordigers van de separatisten niet praten over een wapenstilstand en stelden ze onredelijke ultimatums. Eerder vandaag spraken president Poetin, bondskanselier Merkel en president Hollande telefonisch over het opgeleide geweld in Oost-Oekraïne. Zij vestigden hun hoop op het overleg in Minsk dat een paar uur later dus mislukte. Vakcentrale FNV wil van 1 mei, de dag van de arbeid, weer een actiedag maken. FNV-voorzitter Heert zegt dat de leden daarom hebben gevraagd. 1 mei is in veel Europese landen een officiële feestdag waarop demonstraties worden gehouden. De vakcentrale heeft op 1 mei één grote manifestatie voor ogen. Mensen die willen deelnemen zullen een dag vrij moeten nemen. De FNV verwacht dat er de komende dag van de arbeid ook zal worden gestaakt, omdat de CAO-onderhandelingen niet soepel lopen. In Hussen is de auto gevonden van een man die al 16 jaar wordt vermist. De auto is aangetroffen in het water bij de Gelderse stad. De eigenaar van de auto verdween in 1998 met drie Poolse vrienden na een avondje stappen in Arnhem. De vier zijn nooit teruggezien. De politie zegt na het opdreggen van de auto dat er vermoedelijk stoffelijke resten in zitten.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 zaterdag. En dat betekent lekkere muziek. Als opening worden Fox Stevens met Sweet Soda Pop. En eh, ja, we hopen dat we een rustig weekend tegemoet gaan. Hè? Zoals uh, van de week, eh, wanneer was dat? Afgelopen donderdag. Die kansloze die daar bij de NOS was. Ik had echt niet van... Ga eens wat nuttigs met je leven doen. In ieder geval, ik mag er niet te veel over losladen, Want voor je het weet staat er hier ook zo'n mafkees in de studio. Muziek, wat dacht je van Bassfly en Lord L Tonight? I'm just stuck here in a dream. I'm at the bottom of the sea. I'm gonna stay down, down. Oh, rusty boat, we're gonna take it tonight. chain. you'll pay my bill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 got caught in the old fly trap. Run away, run away, never come back. Rihanna. Met de laatste hit 4, eh, 5 Seconds. Deze samen Kanye West en eh, Paul McCartney. En ja, dat is even iets heel anders dan dat we van haar gewend zijn. Het was alweer een tijdje geleden dat Rihanna nieuwe muziek uitbracht. Maar eh, vorig weekend kwam deze platen, Heb ze die opgenomen en kwam die ook online. En volgens haarzelf een voorproefje van haar nieuwe album R8. Dus we zijn benieuwd hoe dat album eruit gaat zien. Want ja, het is andere muziek dan dat we gewend zijn van de, Dus maar het klinkt zeker niet verkeerd. En eh, we wonen niet meer samen. En ik ben er vrij zeker van dat dit ook niet meer gaat gebeuren. Het is niet meer in Austin en zelfs niet meer in het land. We hebben het over Adam Curry. Die bevestigt de, de gescheidingsgeruchten. Dat heeft hij gedaan op zijn podcast No Agenda heeft hij geweld eh, deze tekst dat hij eh, en Mickey gaan scheiden. Het gerucht zal al lange tijd door Hilversum. Mickey kreeg er zelfs ruzie over met Adams ex-vrouw Patricia Pai er is het een en ander veranderd in mijn leven. Ik wilde niks zeggen in de mediastorm. Mijn vrouw en mijn ex-vrouw riepen van alles Aldus Curry. Dochter Christina. Die zegt, Curry is inmiddels naar Amerika gevlogen... maar varen haar hard onder de riem te steken. De dochter is dus nu ook in Austin, want ja, hè... Zo lang zijn ze nog niet getrouwd. Dus eh, ja, en uiteindelijk gaan ze toch weer uit elkaar. Dus eh, ja, beetje nare bericht allemaal voor Adam Curry. Hè? CFM Zandvoort, de Nightwalk. Een wandeling over het strand, door de duin in het centrum van Zandvoort. We gaan zo meteen even kijken wat voor leuke feesten er allemaal gaande zijn. Er is nog even muziek. Hier is Roysto met Apart in Love. Ahora dile. Danza. Della La Verdad. Het laatste schijnen hit. daarvoor hoorde je Roostal met Apart in Love. hem Zandvoort. We gaan eens even kijken naar de agenda. De partyagenda voor deze zaterdag 31 januari 2015. En zoals altijd beginnen we eerst even met Escape in Amsterdam. Natuurlijk het wekelijkse feestje Brainwash met onze eigen Zandvoortse Remundo. Het begint allemaal om 11 uur vanavond, duurt tot 5 uur in de ochtend. Intrace 16 uur met natuurlijk eh, Raimundo. En die heb vanavond meegenomen. Carita Lanina, Malicious en Sexy Mr. S. on Sex komt ook voorbij. En de MC is Janto. Vanavond dus in de Escape in Amsterdam het wekelijkse feestje Brainwash. En vanavond in Air zit een stukje verderop eh, of een stukje terug. Die is moet bekijken van, eh, vanaf de Escape. Daar zit Air. En dan hebben we vanavond het feestje Flow. Intree is 15 euro. Begint om 11 uur. Met onder andere Frankie Rizzardo. Martin Ikin uit de UK. Homework en Jasper eh, Violen. Dat vanavond dus in Air het feestje Flow. En vanavond in Hotel Arena hebben we Lotel. Begint om 11 duurt tot 4 uur in de ochtend. Dit race 15 euro. Met onder andere Nicky Bissel, Raoul Alexandre, Giovanni's en Amar Jante. En de rest van de DJ's moet je allemaal meemaken als je vanavond naar Hotel Arena gaat. Het feestje L'Hotel. En vanavond in de Westerunie en Westerliefde in Amsterdam. Click 8 Year Anniversary XL feestje anniversary. Dus extra groot. Het is eh, een 21 uur durend feestje. Dus het is al begonnen en het duurt tot eh, morgenochtend 8 uur. De intree 35 euro. Met onder andere Chimera Live Shimmer. Arjun Chicks, Stefano, Stefano is dat hè. Gabriel Ananda, ook live. Oliver Weiter, Nuendo Santos en Tau, Remy, Doka, Ida Engberg, Il Bitch, Rivage, The Man With No Shadow, de man zonder schaduw, zoals het vroeger altijd heette. Nou, gewoon de film op te noemen. Dat allemaal vanavond. In de Westerunie en Westerliefde in Amsterdam. Het Klik 8 Year XL Anniversary Party. Want ja, ze bestaan inmiddels alweer 8 jaar. En dan gaan ze heel groot vieren. En vanavond in Haarlem hebben we ook weer een feestje. En het zijn er weer twee. En ik zoek er eentje uit, de bovenste van, de, van het groepje. Vanavond in de Stalker, het feestje Kleddernacht. Begint om 11 uur, doet het 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie check voor de zekerheid heb je clubstalker.nl... want ik heb twee flyers gehad en ik noem er maar eentje van op. En de feest voor vanavond eh, de nacht is met Daan Ensink, Braam, B2B Tone en Giorgio Star. Dus eh, check voor de zekerheid eventjes de website clubstalker.nl. Wat er precies allemaal gaat gebeuren. En vanavond in de lichtfabriek in Haarlem hebben we ook nog een leuk feestje. Suppression, Make Raw Not War. Begint om 10 uur, doet tot 5 in de ochtend in de lichtfabriek natuurlijk. Dat ligt in Haarlem bij de Nikkelersweg. Nummer 2. iedereen 16 euro. Dan kan je verwachten Raw Hardstyle. Met onder andere Up Syndrome, Audiomatics, Electric Punk, Outbreak, Wasted Mind, Rivers, Sense, Bounce Ball. En nog veel en veel meer. En voor de eh, informatie check even de website eh, suppression.nl. Daar vind je alle informatie over het feest. Vanavond in de Lichtfabriek in Haarlem. En vanavond in het Patronaat ook nog een feestje van 11 uur. Vanaf 11 uur tot 4 uur in de ochtend het eh, feestje singlefeestje. Interesse 10 euro. En voor meer informatie checken we de website patronaat.nl... want ik heb er geen lijstje met DJ's eh, gekregen. Dus eh, ik kan heel veel wachten. Verwachten nostalgie, energieke fouten, goede, maar vooral leuke, fijne muziekjes komen er voorbij. Van Jamal tot Streets en van DJ Jean tot Arctic Monkeys. Alles is mogelijk. Dan kijk voor zeker even op de website patronaat.nl. Tot zover ook de feestjes. Terug naar de muziek hier op CFM Zandvoort. Hier is Nio met Coming With You. I'm coming with you. フフフフ。 Zandvoort. Je luistert toch steeds naar de Nightwalk in op CFM. Iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht zijn we bij met het eerste uur het beste van dance, R&B... een beetje pop tussendoor, het laatste shownieuws. De party update en de team boven beste plaat voor de dansgroep. Straks in het tweede uurtje DJ Mouse met zijn Global House vibes. En het derde uurtje zijn voor de DJ Cavaschelli uit Italië met zijn, eh, met zijn hits uit de clubs uit Italië natuurlijk. Hoor de muziek van Rodondo en Ferric Dawn met Something Else... En daarvoor het laatste gedicht van Chesto. Ik deed iets samen met Matty met Blow Your Mind. Het is even tijd voor de 10 boven beste platen voor de dansgroep. Deze week op 10, Blaster Jack met Beautiful World. Doet hij samen met de eh, Ryder. Op 9, Steve Lauer met House Record. Op 8, David Guetta met What I Did For Love. Doet hij samen met Emilio Sander. Op 7, Alcatraz en Nicole Moedauber met Give Me Love. En op 6 Plastic Man en Tales of Us met Expand. Op 5 Umac, Mike Vail en Dawson met All I Want. En op 4 Stone met No Way Out. Op 3 Fab and Rash met Rumors. Die stond vorige week nog op nummer 1. Op 2 deze week Estelle en Nam the Strip met The Night. Ook een extra nummer 1 plaatje deze week. Een nieuwe nummer 1 in de 10 boven beste plaats van dansen. Het is die hit van Martin Solvaak samen GTA met Intoxicated. En misschien ga ik die zo nog even voor je draaien. Ik kan hem even niet vinden. Maar als ik hem zo meteen gevonden draai ik hem alsnog voor je. Zie je hem Zandvoort. Andere muziek op de radio. Jake Isaac met Waiting Here. like what we're well trying to comprehend and compromise my time my ocularis wouldn't lie at what I saw between you guys is building up inside I'm telling you why I'm spitting these rhymes I needed space or a bit of Eddie Murphy or a bit I'm out this world or a bit you lost me I bet you have let me pick you up where I left you at at the time we met in fact you looked at me like I was dirt and said I had many women and I was just a flirt just a flirt just a flirt phoned you many times but I wasn't ready yet at the time I Cleanin' my closet, just call me Eminem. Soothing my pain with been At the time, I heard your brother was doing ketamine, doing drugs in the wine house. Just ate me. I'm going down the valley of road, beginning to valley of crow. I was packing the valley and crow before my rapping the vote. I was just rapping them stones. You hated the way I was running around and traveled and road, traveled and road. Get to know me, I ain't like the last one that you met before you met me. And all I know is I have feet to stand on. Hold on, cause I know it could be. And I know you feel the same too. You just it back cause what you've been through. You gonna see me around, girl, just hit me out, cause I'm down wondering the way my brain would function. Mysterious, cause I was always up to something. The way I was bumping the music and counting figures in the dungeon before the booty clap. Soon got booby trapped, visualizing children playing in the garden with a puppy going woo woo. Snap back to my reality, nearly got to to a daydream of us getting intimate. I'm singing to you cause my voice is an instrument. I never meant to blow your trumpet, but we laughed and joked. You blew me like a saxophone, and even though you're not alone, you stopped me being so miserable. Gave me courage to get on the stage and pick up the microphone. you intervene, you help me know the entity me, of love. I ain't like the last one that you met before you met me. And all I know is I have feet to stand on. Hold on, cause I know we could be. And I know you feel the same too. You just holding back cause what you've been through. You gonna see me around, girl, just hit me out, cause I'm down. Get to know me, I ain't like the last one that you met before you met me. rise, I have feet to stand on. Hold on, cause I know it could be. And I know you feel the same too. You just hold it back, cause what you've been through. You gonna see me around, girl, just hit me out, cause I'm down. Dat was uh, Crucifizer, tezamen met Heel met Love Affair... en daarvoor Jake Isaac met Waiting Here. Zie je, we hebben Zandvoort de Nightwalk, een wandeling over het strand... door de duinen in het centrum van Zandvoort... Het eerste uurtje zit erop, niet getreurd. Zometeen het nieuws en weer. Dan zijn we nog twee uur lang bij met het eerste uurtje. Tweede uurtje eigenlijk, DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks vanaf 11 uur DJ Kelly uit Italië met het beste van de clubs in de mix op je radio. Ik laat je achter voor nu met Sick Individuals, met Made For This en misschien op de Coop Guys. Samen met Etienne Osborne. En ik zeg alvast tot zometeen na de break.